12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. kunnen vanaf volgend jaar naar vier locaties worden gebracht. Behalve naar de opvang in Pieterburen in Groningen en bij Ecomare op Tessel... kunnen de zeehonden ook naar Stellendam en Westvoorne in Zuid-Holland. Het centrum in Westvoorne is voortgekomen uit een burgerinitiatief... en opent volgend jaar de deuren. In Stellendam kunnen nu al zieke zeehonden worden opgevangen. Een groep Filipijnse VN-militairen is vanochtend op de Golanhoogte aangevallen door rebellen van Al-Nusra. De 72 blauwhelmen worden al een paar dagen omsingeld door de jihadisten. Al-Nusra houdt 44 VN-militairen uit Fiji op de Golanhoogte in gijzeling. De VN en Fiji zeggen met de jihadisten te onderhandelen over hun vrijlating. De VN-missie op de Golanhoogte is bedoeld om Israëlische en Syrische troepen van elkaar te scheiden. In totaal bestaat de missie uit ruim 1200 militairen uit zes landen, waaronder Nederland. Na bijna twintig jaar is er een einde gekomen aan het radioprogramma Cappuccino. Het NCRV-programma beleefde vandaag zijn laatste uitzending. Cappuccino werd bedacht door Jos Freulich, die het programma ook jarenlang zelf presenteerde. Naast gesprekken met gasten en muziek stond het programma vooral bekend om luisteraars die spontaan konden inbellen. De populaire talkshow op Radio 2 maakt plaats voor een nieuw programma met presentator Bert Kranenbarg. In Lesotho lijkt een staatsgreep te worden gepleegd. Het leger van het Afrikaanse land heeft in de hoofdstad regeringsgebouwen omsingeld en het hoofdbureau van politie ingenomen. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Radiozenders zijn uit de lucht gehaald en telefoons werken niet meer. Bewakingspersoneel van de Amerikaanse ambassade zegt dat er vanochtend is geschoten. Lesotho is een voormalige Britse kolonie in het zuiden van Afrika. Het weer half tot zwaar bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en droger, wel met kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 18 graden. Na het weekend meer zon en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt het van 3 kilometer.